Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Het Rode Kruis gaat helpen in Ter Apel. De organisatie heeft vandaag een servicepunt geopend bij het aanmeldcentrum. De komende twee weken kunnen asielzoekers daar terecht. Mensen hebben veel vragen over hoe de procedures allemaal lopen. Ehm, mensen hebben ook vaak eh, fysieke issues. Uh, daar kunnen we bij bijstaan. We hebben daar EHBO'ers rondlopen die inventariseren van joh, eh, hoe, is je situatie? misschien moeten we even iemand van, vanuit het COA, daar zit ook een, een hulppost met een verpleegkundige. Misschien even daar iemand halen die jou kan helpen. Al nou, een aantal maanden is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Vluchtelingen moeten regelmatig buiten slapen. Een magneetvisser heeft in de Amsterdamse grachten een lichaam gevonden. De politie moet nog onderzoeken van wie het lichaam is. En ook de doodsoorzaak is nog niet bekend. Het gebied rondom de gracht is afgezet. De politie heeft een hond in beslag genomen in de Brabantse Altena. Het dier zat vastgebonden aan een veel te korte ketting, had geen water en geen eten. De eigenaar was er niet, maar kan een boete verwachten. De hond is naar een opvang gebracht. En kroegen zitten niet te wachten op de nieuwe rekening van Heineken. De brouwerij heeft het afgelopen jaar lekker gedraaid, maar de boel is ook een stuk duurder geworden. Onder meer door de oorlog in Oekraïne. En daar gaan kroegen voor betalen. Is deze kroegbaas niet blij mee? Ik werd er gewoon een beetje ja, ziek van eigenlijk. Weet je wat zo oneerlijk is bij verhogen langzamerhand twee of drie keer per jaar. En dat is oneerlijk. De gast die weet niet meer wat hij moet betalen hier. En ook op het terras is er weinig enthousiasme. Jammer, het had wel wat goedkoper gemogen. Zolang we het kunnen doen, denk ik toch dat ik hier wel heen ga om een biertje te drinken. Voor de gezelligheid. Het weer, prima weer voor een biertje op het terras vanavond. Veel zon en een graad of 19. Morgen in het noorden kans op een bui. In de rest van het land schijnt de zon. Door 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.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 Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Je hebt nog dikke uur te goed met daarin twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat, de digitale brievenbus en nog veel meer andere lekkere muziek. En over die digitale brievenbus gesproken, daar gaan we nu naartoe. Dit is de nieuwste single van Sandra van Rijs en die heet Loved By You. Hallo, ik ben Sandra van Rijs. Voor mijn allernieuwste single moet je zijn bij Nashville Radio. like you digitale De nieuwste single van Sandra van Rijs. En die heet Loved By You. we gaan nu weer naar Bluegrass. Um, beter nog te zeggen, Bluegrass Gospel. Dit zijn The Churchmen en Heaven On My Mind. drive is barely running. The paint is rusted out from end to end. But it always seems to get me where I'm going. Just down the road to church and back again. Pretty soon I won't need transportation. I will leave this rusty car and fly away. With a pair of angel wings across my shoulders me flying round the throne and singing praise. On my mind, on my mind. Lately heaven's always on my mind. Nashville Spiegelplaat. En die staat deze keer in het teken van onze maand. de Alabama. Want in 1981 waren zij het. Die dit nummer voor het eerst uitbrachten. En welk nummer dat is, dat hoor je zo. Want in 2013 was het namelijk het album Alabama and Friends waar het ook op stond. En toen eh, werd het door Luke Bryan uitgebracht. Je hoort twee keer Love in the First Degree. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I once thought as a prison. a place I didn't wanna be. So long ago, I made a decision to be first degree. I thought it would be so simple, like a thousand. as guilty as a man can be. baby, your love be defenseless. I've only got one plea. Lock me away inside of your love. first degree Nashville Spiegelplaat. I once thought of love as a prison A place I didn't want to be But so long ago I made a decision to be footloose and fancy free But you came and I was so tempted Bluegrass. city. Brand New City, de nieuwste single van Jesse Smathers. En ja, dit is de laatste week waarin er wat meer muziek van Alabama voorbij komt. Dus we gaan weer even naar muziek van hen toe. In 1997 kwam het album Dancing on the Boulevard uit. Het is het 17e album van de band. De nummer 1 hits bleven uit, maar het album bevat wel hele leuke nummers. Zoals deze, dit is One More Time Around. Well, pay Time Around. Je er nog Alabama hier voorbij komen, de National Radio Show. En we gaan nu naar Amerikanen. En Amerikanen uit Nederland zelfs. Jasper Schalks is dit en Standy Storm. Tell me what is on your mind tell me what went wrong. I can see it in your eyes that look was there too long. Did someone ever treat you bad? Hurt you in some way? said with something I'd say. Cry, baby, cry. Rest your head in my arms. I'll die, baby, die Thank you for listening to this episode of Nashville Radio Show. Blake, if I was a woman, Trace, if I was a woman, if I was a woman, I'd love a man like me. I got a spread in Oklahoma, stretches far I can see. Well, I got my own little mountain back home in Tennessee. Oh, hell, listen to this. I got a jet airplane and I can fly you high and far. Yeah, well, check this, baby. I got my own helicopter. I'll pick you up in your front yard. Radio 2.1. If I was a woman was a woman, if I was a woman, I'd love a man like me. Yeah, I'd want a man who had a sensitive side. Well, I'd want a man who ain't afraid to cry. Well, I'd love me a man who could love was a woman, if I was a woman, I'd love a man like me. I got the guts right here, Now nah, you met heel Billy Bone uit. En een aantal jaren later deden ze de dunnetjes over. Trace Atkins en Blake Shelton en If I Was a Woman. Daar wil ik even niet over nadenken. We gaan nog een keer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. En we gaan naar Texas. En dat doen we met de nieuwste single van Brandon Ryder. Dit is Under the Lights on Friday Night. dat. En Under the Lights on Friday Night in de digitale brievenbus. En volgende week hebben we natuurlijk weer heel wat nummers in de digitale brievenbus voor je klaarstaan. Maar nu gaan we naar 1973 voor mijn favoriete single van Dottie West.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 I love 1973, dirty West en Country Sunshine. En we gaan weer even naar nieuwe muziek, want dat komt natuurlijk ook nog steeds uit. De nieuwste single van Keith Urban, dit is Brown Eyes Baby en daarna het Spotlight Album. hair, now you're going out. put party dress Even though your heart's a mess Your friends swung by, you jumped in the car You walked in here and now here we are Putting the hurting on some Jose And catching up while the band plays she never Dat was de nieuwste single van Keith Urban. En die heet Brown Eyes Baby. En nu gaan we weer naar het Spotlight album. Het album Going Homecoming On. Debuutalbum van de bluegrass artieste Carly Arrowwood. Je gaat achter elkaar luisteren naar Ducks on the Pond. En daarna God Made the Country. Dit is het Nashville Spotlight album. luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Dit is het Nashville Spotlight Album. He knew that there'd be someone who'd want some dirt to plow. someone looking for the brighter stars. He knew there'd be a heart made to love the gentle sound of a whippoorwill and crickets in the dark. So he took them in account when he drew his master plan made a patch of paradise they'd like when he shaped the land. With his hands he made the hills, the hollers and the creeks. Crafted from a perfect view that only he could see. God made the country, God made the country. show, taking you back to your happy place. lekker zwijmelen met Ty Herndon en I Can't Make You Love Me. Er is alweer een einde gekomen aan de show, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan de nieuwste single van Lady A. En die heet Summer State of Mind. En Alabama en Reinvent the Wheel. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. you're the Yeti I'm the boat stereo, you're the petty I'm the dance floor, you're confetti Always up when I'm down, always ready You can take a worry, flip it into a song I don't even notice till I'm singing along To a tiki bar.